Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het veldziekenhuis in Rafah in het zuiden van Gaza zijn vandaag 200 mensen binnengebracht, meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie zegt dat het nog niet eerder zoveel gewonden tegelijkertijd heeft gezien. De meesten probeerden om voedsel te krijgen bij een distributiepunt. Eerder vandaag meldde het Palestijnse ministerie van Gezondheid... dat er bij voedseluitdelingen opnieuw mensen zijn gedood. Het Rode Kruis zegt dat de situatie in het ziekenhuis in Rafa onhoudbaar is. Er is niet genoeg voedsel en patiënten moeten te snel weer plaatsmaken voor andere gewonden. Nederlanders die in Iran zijn en daar weg willen... kunnen het beste over land via Turkije of Armenië reizen... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In die landen hebben mensen met een Nederlands paspoort geen visum nodig... en vanaf daar gaan meerdere vluchten naar Europa. Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen bij de grens en met veiligheidsrisico's. Er is nauwelijks zicht op de veiligheidssituatie in verschillende delen van Iran, zegt de Nederlandse ambassade. De Israëlische premier Netanyahu wil niet met Iran praten over een wapenstilstand. Vandaag waren er geruchten dat Iran wel voelt voor zo'n bestand. Als bemiddelaar zou Teheran de VS en golfstaten willen inschakelen. Tegen het Amerikaanse ABC News noemde Netanyahu dat leugens en bedrog. Volgens hem wil Iran doorgaan met het bouwen van kernwapens en blijft het een bedreiging. In Zwitserland is opnieuw lawinegevaar bij een klein dorp in de bergen. Het dorp Brienz in het kanton Grauboende wordt bedreigd door vallend puin. Het dorp werd twee jaar geleden al ontruimd na een grote lawine van rotspuin. Onlangs mochten bewoners wel weer terug om akkers te bewerken.